wat is dat nou toch naar? Waarom maar ik naar nou links en rechtstreeks weer door elkaar? Rechts is rechts en links is links, dat is me wel geleerd. Maar vraag ik aan een man de weg, dan loop ik steeds verkeerd. En ook met autorijden kom ik dikwijls in de klem. Want rechts daar zit het gaspedaal en links daar zit de rem. En moet iets voor hem geven dan hoor je steeds een klap. Omdat ik niet de remmen, maar het gaspedaal in trap. Dan hoor je een daar was ze niks, daar had ik altijd pech. Klonk het commando keer, dan liep ik om weg. Ook oh, bij mijn handen wassen kreeg ik altijd weer een blaar. De koude en de warme kraan hou ik niet uit elkaar. Ik zag eens twee vriendinnen en ging weer in de fout. Ik wilde met de linkse uit, maar ben met rechts getrouwd. Als je die rechtse ziet, dan zing será.